Dierenartsen zijn tegen het afmaken van drachtige geiten om verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan. Volgens de beroepsorganisatie leidt de maatregel tot het doden van tienduizenden dieren... waarvan een groot deel niet besmet is met de bacterie. Deskundigen hebben geadviseerd om drachtige geiten en schapen af te maken. minister Klink denkt er serieus over om dat voorstel over te nemen. De vijf agenten die eind augustus gericht hebben geschoten tijdens een strandfeest in Hoek van Holland worden niet vervolgd. Tijdens rellen vuurden 21 politiemensen samen meer dan 60 kogels af. Voor een groot deel waren het waarschuwingsschoten, maar één man van 19 werd dodelijk geraakt. Zes anderen raakten gewond. Hoofdofficier van Justitie Hofstee zegt dat de vijf niet worden vervolgd omdat er sprake was van noodweer. Volgens de politiebond ACP toont dit aan dat de politiemensen geen blaam treft. Twee Parijse politiemensen zijn betrapt op diefstal. Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat ze een telefoonwinkel in Parijs binnengaan, een greep in de kassa doen en een stapeltje telefoonkaarten meenemen. Nadat ze met de buit waren vertrokken, wist de eigenaar samen met een paar omstanders de agenten te achterhalen en in bedwang te houden tot ze werden gearresteerd. Het eerste decennium van deze eeuw is het warmste sinds 1850, toen werd begonnen met het bijhouden van de temperatuur. Dat heeft het Meteorologisch Instituut van de Verenigde Naties bekendgemaakt op de klimaattop in Kopenhagen. 2009 wordt hoogstwaarschijnlijk het op vier na warmste jaar sinds 1850. Henk ten Katen is per direct vertrokken als trainer van Panathinaikos. De samenwerking met ten Katen is volgens de Griekse club in goed overleg beëindigd. Panathinaikos staat tweede in de Griekse competitie met één punt achterstand op koploper Olympiakos. Ten kater heeft anderhalf jaar bij de Griekse club gewerkt.